ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is vol, vies en gevaarlijk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zeggen de inspectie en de GGD. Ze gingen langs in het Groningse aanmeldcentrum en schrokken zich kapot. Er zitten honderden asielzoekers meer dan eigenlijk de bedoeling is. En dat zorgt voor problemen. Nou, dat leidt tot situaties dat mensen slapen eh, met, eh, met ongeveer 150 mensen in IND-wachtruimtes eh, s s'nachts. Op, op matrasjes en met dekens op de grond. Eh, overvol. Eh, we zien dat er overdag mensen in een portocabin eh, schuilen voor, voor het slechte weer. en anders staan ze buiten. Dicht op elkaar gepakt in wasruimtes, kindjes erbij. Ehm, ja, het is een schrijnende situatie op dit moment. Want asielzoekers kunnen niet snel vluchten als er brand uitbreekt. En het is een smerige boel. Zo liggen er vieze matrassen, puilen de prullenbakken uit... en zijn wc's en douches ook smerig. Volgens de inspectie kan het echt niet langer zo... en moeten de Rijksoverheid en gemeentes harder hun best doen... om die problemen op te lossen. Ronald Plasterk gaat zich even een paar dagen opsluiten om zijn huiswerk te doen. Volgende week moet hij een verslag sturen aan de Tweede Kamer... waarin hij vertelt welke partijen met elkaar kunnen samenwerken. Vanmiddag dronk Plasterk nog een bakkie met PVV-leider Wilders en Omzicht van NSC. En zij vonden het allebei een prima gesprek. En nu wachten we het, eh, en met vertrouwen het eh, verslag van eh, de verkenner... wat als het goed is maandag komt af... Ik ga nu nog even met een fractie spreken. Het was een goed en constructief gesprek. Dus het is niet zo dat ik hier sta met, overlopen weg. Ik zit constructief in deze sfeer en ik neem dit stap voor stap. Omtzigt zei eerder dat hij moeite had met sommige standpunten van de PVV. En we weten nog niet of Wilders toezeggingen heeft gedaan. En in Beekse Bergen hebben ze eerder dan verwacht roze muisjes moeten inslaan voor een olifantje. En dat was best bijzonder voor de verzorger, vertelde ze bij het Brabants Dagblad. Het was eigenlijk een eh, verrassing, want ze is afgelopen zondag geboren. En eigenlijk hadden we ze pas eh, rond januari eh, verwacht, dus een verrassing. Ja, en de babyolifant heeft ook al een naam gekregen. De jonge spruit heet Ayabu. Het staat voor schitterend en stralend. Ayabu is eh, ook helemaal gezond en is vanaf morgen al te zien in het park. Heb ik nog het weer. In het noordoosten kan het glad zijn door bevriezende wegdelen. Morgen begint eerst met wat gesputter en ook natte sneeuw. Maar smiddags droogt het op en is er ook nog een zonnetje bij 5 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam... tussen Hoofddorp en Leidsendam over 25 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Drukte ten noorden van Amsterdam op de A8 vanuit Zaanstad... voorknopend knooppunt Koenplein 3 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 Noord vanuit Zaanstad bij Durgedam.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 De burgemeester van Westerwolde, waar ter Apel onder valt... heeft het ministerie van Defensie gevraagd om opvangplekken voor asielzoekers in kazernes. De inspectie zei vanmorgen dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol, onhygiënisch en onveilig is. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de aanval op journalisten op 13 oktober in Libanon een oorlogsmisdaad is. De groep journalisten werd vermoedelijk beschoten door een Israëlische tank. Eén journalist kwam om het leven. KLM heeft voor vanmiddag en vanavond zeker 66 vluchten geannuleerd vanwege de mist en de kou op Schiphol. Door aanvriezende mist en het ijs vrijmaken van toestellen kunnen er minder vliegtuigen landen en vertrekken.